Mark Hokken met het NOS-journaal. De protesten in Roemenië gisteravond breiden straat op. Dit keer ook om te demonstreren tegen het gewelddadige optreden van de politie een dag eerder. Zo'n 400 betogers raakten toen gewond doordat de politie hard ingreep bij een protest in de hoofdstad Boekarest. Volgens de politie was het geweld geoorloofd omdat er flessen en stenen naar agenten werden gegooid en mensen weigerden weg te gaan. De demonstranten eisen het vertrek van de regering dat er volgens hen niets aan de corruptie in Roemenië wordt gedaan. Bij het gebouw van het Turkse consulaat in Amsterdam heeft korte tijd brand gewoed. Een man had een brandend voorwerp naar het gebouw bij het Museumplein gegooid. Korte tijd later werd de vermoedelijke dader aangehouden. De politie loste daarbij een waarschuwingsschot. Over het motief van de man is nog niets bekend. Aanvankelijk waren er berichten dat er een molotovcocktail was gegooid naar het Turkse consulaat maar de politie kon het niet bevestigen. Op een foto is te zien dat er bij het gebouw drie aan elkaar gemaakte gasbussen liggen. Bij een steekpartij in Almere zijn twee mensen gewond geraakt. Gebeurde in het stadsdeel Almere Poort. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en heeft nog niemand aangehouden. Hoe het met de slachtoffers in Almere gaat is niet duidelijk. En de Britse auteur V.S. Naipaul is overleden. Hij kreeg in 2001 de Nobelprijs voor de literatuur. Nepal werd in 1932 geboren in Trinidad, woonde sinds de jaren 50 in Engeland. Veel van zijn werk ging over kolonialisme en de gevolgen daarvan. Hij geldt als een van de belangrijkste schrijvers van Engelstalige reisliteratuur. Sir V.S. Nepal overleed in zijn huis in Londen. Hij was 85 jaar. Het weer, opklaringen. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Overdag meer bewolking, maar ook zon. In het binnenland kan het 27 graden worden. Morgen koeler en ook regen- en onweersbuien.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 They're making music to watch girls by. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. They solemnly convene to make the scene. La la la la la la la la la la.